Martijn van Beek met het NOS-journaal. Premier Rutte en minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken gaan volgende week dinsdag op bezoek bij de Amerikaanse president Obama. Het is de eerste keer sinds zijn aantreden dat Rutte uitgenodigd is door het Witte Huis. Het gesprek zal vooral gaan over de schuldencrisis in Europa. Ook de economische banden tussen Nederland en de Verenigde Staten en de situatie in de Arabische wereld staan op de agenda. De dag ervoor spreekt Obama in Washington met de EU-president Van Rompuy en de voorzitter van de Europese Commissie Barroso over de crisis. De avondspits was door de aanhoudende mist vanavond dubbel zo zwaar als normaal, zegt de AWB. Op het piekmoment stond er ruim 300 kilometer file. Wel waren er relatief weinig ongelukken. In het vliegverkeer zijn de problemen nog niet voorbij. De luchthaven in Rotterdam heeft alle vluchten van vanavond geschrapt en voorspelt ook voor morgen weinig goeds. Zo mogelijk worden vluchten omgeleid via Schiphol, waar met een aangepaste dienstregeling wordt gevlogen. Waarschijnlijk is dat ook morgen het geval. Door de mist werd vanavond ook de eerste divisiewedstrijd tussen Sparta en FC Emmen gestaakt. De scheidsrechter besloot na kwartierspelen dat het zich te slecht was om door te gaan. Emmen stond toen met 1-0 voor. Johan Cruijff wijst beschuldigingen van racisme met klem van de hand. Cruijff zei in augustus tegen Edgar Davids dat hij alleen in de raad van commissarissen van Ajax zit omdat hij zwart is. In het tv-programma Voetbal International legde hij uit in welke context zijn opmerkingen waren gemaakt. Het clubicoon verwees naar Davids rol in de raad om de leegloop te voorkomen van allochtone talenten bij Ajax. Edgar Davids schrijft op zijn weblog dat hij Kruif nooit racistisch heeft genoemd. Hij wilde met zijn uitspraken alleen aangeven dat de fatsoensnormen soms ver te zoeken waren. Johan Cruijff zei erop in VI, dan is het probleem tijdens dit programma meteen opgelost. Het weer, de mist breidt zich vannacht uit over het hele land, minima rond of net onder het vriespunt. Ook morgen de hele dag hardnekkige mist, maar in het oosten en zuidoosten veel zon. Het wordt dan 3 graden in de mist tot 11 in de zon. Dit, Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nu geen files.